Uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Tientallen pluimveebedrijven mogen van de Voedsel- en Warenautoriteit voorlopig geen eieren, leghennen en mest afvoeren. De NVWA heeft de leghenbedrijven uit voorzorg geblokkeerd, omdat er bij de bestrijding van bloedluis mogelijk een verboden middel is gebruikt. Het gaat om fipronil, dat kan leiden tot schade aan de nieren, lever of schildklier bij mensen. Volgens de NVWA hebben al die boeren hetzelfde servicebedrijf ingehuurd voor de behandeling van luis. Als er inderdaad fipronil wordt aangetroffen, blijven ze geblokkeerd en moeten ze ook de eieren uit de supermarkt terughalen. Telefonisch aangeboden abonnementen waar moeilijk van af te komen is... zijn weer terug als belangrijkste ergernis. Bij de autoriteit Consument en Markt komen opvallend veel klachten binnen... over de agressieve telefonische verkoop van abonnementen op kortingswebsites... hotelacties en prijsvragen. Volgens de ACM zijn veel mensen zich te weinig bewust van hun rechten. Zo worden ze soms onder druk gezet om voor een abonnement te betalen... waar ze nooit schriftelijk mee in hebben gestemd. De islamitische middelbare school in Amsterdam moet er komen. De Raad van State heeft demissionair staatssecretaris Dekker en de gemeente een tik op de vingers gegeven. Die hielden de komst van de school tegen en wilden het niet financieren, omdat een oud bestuurslid ooit zei dat hij islamitische staat steunde. Volgens de Raad van State is dat geen goede reden. De Griekse overheid gaat de schade in de haven van Kos na de aardbeving van vorige week versneld repareren. De haven is van groot belang voor de bevoorrading van het eiland. Half augustus moet die weer open zijn. Terstel gaat waarschijnlijk rond de 400.000 euro kosten. Het weer dan nog, wolken en zon wisselen elkaar af. Het is 20 tot 24 graden.